Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ... zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Rut Petom noemt het in trouw onontkoombaar... dat er een debat komt om te bepalen wat wel en geen GGZ-zorg is. Alleen op die manier kan volgens de branche de zorg voor de meest kwetsbaren overeind worden gehouden. In totaal wachten op dit moment zo'n 30.000 mensen langer dan is toegestaan volgens de vastgestelde norm. Volgens deze norm moet iemand binnen vier weken terecht kunnen voor een intakegesprek en tien weken daarna moet behandeling mogelijk zijn. Een van de bekendste zangeressen van Brazilië is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 26-jarige Marilia Mendonça was op weg naar een concert in de stad Caratinga... toen het toestel waarin ze zat in bebost gebied neerstortte. Vier andere inzittenden kwamen ook om. Wereldwijd reageren fans verdrietig op de dood van de zangeres. De Braziliaanse voetballer Neymar liet op Twitter weten geschokt te zijn. Mendonça was in 2020 nog de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Ze won met haar romantische liedjes verschillende prijzen, waaronder een Grammy in 2019. In Oostenrijk is vanaf maandag een herstel- of vaccinatiebewijs nodig in onder meer de horeca en op grote evenementen. Een negatief testbewijs voldoet dan niet meer. Ook in de Duitse deelstaat Sachsen geldt vanaf maandag een soortgelijke regel in de horeca en bij overdekte evenementen. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer van Barcelona geworden. De 41-jarige oud-speler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona aan het begin van de nacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al Sad in Qatar. En dat contract is nu afgekocht. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij viermaal de Champions League won. Het weer, het is vandaag bewolkt.